live. Einde music. hey, hebben we ook Duitsers hier in de studio? Gezellig. Ja, er komt er eentje bij lopen. Ja, ja, dat zal niet om oh, maar ik weet niet wat dat is. Nee, weet ik we gaan niet. snel verder. Eh, verder met de zaterdagavond Royal Witches in Club Air in Amsterdam natuurlijk. 14 euro zijn de kaarten voor dit feest en aan de deur 16 euro. Ze zijn ook via Paylogic en in de line-up Claire en Sheila Hill, Bastiaan van Schaik. Meneer Broekjevol en mevrouw Bloesjevol. Ja, dat is mooi. Die zijn goed ook. leuk. En dan hebben we Jury Alexander, de Ponytails, When Harry Met Sally en Tessie Moore. De Bokkenrijders, die komen ook gezellig langs, dus dat belooft het feestje te worden. Dan heb je natuurlijk zoals elke zaterdagavond in de Escape eh, de Framebusters kaarten zijn wekelijks 16 euro. En in de line-up voor Held, DJ Raimundo, Frederica Abbas, Sexy Mr. Eh, en uh, S. Onsax, ah, ja, Onsax ja, on Percussion en MC Troll. En in de Eclectic Deluxe eh, staat Danny Canova. Dan hebben we ook het feestje Latin Lovers dit weekend in de Panama. Daar staat René Ames, Jasper Clash, Hel en Dominicus, eh, MC Janto en Boom Brazil. Kaarten zijn slechts 10 eh, euro, dus daarvoor hoef je niet te laten. Tot slot dit feestje, House Rockers in de Cent in Amsterdam. Kaarten zijn 15 euro en zijn te koop eh, via C-tickets. En daar staat in de line-up Ericky, e, Quintino, Craig Salto, Jess Michael Mendoza, Mark Benjamin en Delivio Reven en Aaron Gill. Dit was de partykaart voor deze week. Tot zover. Gauw door met lekkere muziek. Zometeen staat hij daar hoor de one and only Ramonski. Weer is een fijne bootleg van onze Italiaanse vrienden. Oh yeah! Oh Winehouse, and this is Rehab, Rehab, Rehab.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 Rehab. in Welkom bij twee uur van zie het Op Jou, CFM Zandvoort en Beyond the Wheels of Steel. Kun je gaan genieten van een live set eh, van de one and only DJ Ramonski. Hou hem hier. nós que fecha. dat je nog steeds luistert bij jouw CFM Zandvoort. 106.9 in de house. Zie het met DJ Ramonski bij aan de Wheels of Steel. En ja, hij heeft plaatsgemaakt voor de DJ... DJ Dion Sydney. Ik zeg, hou me hier tot aan 12 uur. Is dit Zie het op jouw CFM Zandvoort.